Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental na de aardbevingen in Syrië en Turkije blijft maar oplopen. Inmiddels staat de teller op ruim 9600. Nog steeds wordt er druk gezocht naar overlevenden. Het Nederlands reddingsteam in Turkije heeft zeven mensen levend onder het puin vandaan gehaald. In Syrië komt de hulp intussen maar langzaam op gang. Deze man zamelt vandaag op Utrecht Centraal geld in voor de slachtoffers. vanuit Turkije is het dicht. De grenzen zijn dicht. Ook vanuit Al-Assad kant is het ook dicht. Dus dat is waarom hebben we gekozen voor eh, geld inzamelen in plaats van eh, eh, spullen. Dus met 3 euro kan je echt heel veel water kopen daar. is, het is anders dan hier. Of echt een tent kopen voor familie. In Syrië komt de hulp dus moeilijk op gang. Het Rode Kruis daar heeft onder meer de EU gevraagd sancties tegen het land tijdelijk in te trekken. Die zijn er vanwege de burgeroorlog, maar daardoor kunnen hulpwagens zoals graafmachines en ambulances de grens niet over. Familie van asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen... mag ook automatisch deze kant op komen. Het kabinet probeerde dat te beperken... maar meerdere rechters hadden al aangegeven dat die regeling niet klopte... en daarom heeft het kabinet het nu per direct geschrapt. In de oceaan bij Nieuw-Zeeland is een enorme partij cocaïne gevonden. Het spul dobberde rond en zou waarschijnlijk later opgevist worden door handelaars. Helaas voor hen was de politie er eerder bij. Die heeft dik 3000 kilo uit het water gehaald met een waarde van bijna 300 miljoen euro. En kleine dorpjes zijn steeds minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Daarom startte Klaske uit Friesland een petitie. Ze komt zelf uit Hemelum, maar is naar Leeuwarden verhuisd... omdat het heen en weer reizen met het OV een gedoe is. Vooral s'avonds en op zondagen. Ik zit zelf in de theaterwereld, dus ik doe heel soort hier, eh, hier in het theater... maar repetities. Ehm, en dat wie voor mij eigenlijk gewoon eh, net meer haalbaar... dat ik jongens naar meer naar huis koe, eh, wat heel vervelend is natuurlijk. Ondanks dat Klaske meer dan duizend handtekeningen heeft verzameld aanbod gaat er niks veranderen, zegt de provincie. Een betere busverbinding is te duur. In Zeeland speelt ongeveer hetzelfde. Vandaag start daar een proef met een grote bus. Die gaat langs één halte per dorp rijden in plaats van er helemaal doorheen. En het weer nog eigenlijk hetzelfde als gisteren. Het is fris, maar wel overal behoorlijk zonnig. Vanmiddag 5 of 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer heeft op een aantal plaatsen nog een kwartier vertraging. Op de A4 richting Amsterdam is dat tussen knopen De Hoek en knopen De Nieuwe Meer. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam tussen Zaanstad Assedelft en knooppunt Koenplein.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 In 1965 scoorde de groep hits met onder andere... Eight Days a Week, Yesterday en Ticket to Ride. Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why? viel in 1965 ten deel aan Willeke Alberti. Mijn dagboek was in datzelfde jaar een van de rits. Ook het cocktailtrio scoorde, evenals Imca Camarina. Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig. mijn verhaal dat begon zo goed. Ik had je die maandag voor het eerst ontmoet. Toen was er nog blijdschap in overvloed. Dat staat in mijn dagboek te lezen. Je gaf me op woensdag de eerste zoen. Ik zei heel beslist, heus dat mag je niet doen. Maar ik wou hem niet missen voor geen miljoen dat staat in mijn dagboek te lezen. Waarom? zondag bij ons zou zijn, kreeg ik van mijn moeder een jurk van satijn. Ze wilden ook graag dat ik mooi zou zijn, dat staat in mijn dagboek te lezen. Maar vrijdag staat voor Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hey! Ja. Zet die plaat af. Dat kan niet. Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg. <laughs> Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ons gevonden misschien. Wie heeft de sleutel van de deurbox gezien? Wat de plaats Op de jukebox stond een plaatje, dat bleef hangen op dat hey hey. En de sleutel van die jukebox bleek verdwenen in het café. De dus een liep met zo'n gezicht, want die jukebox zat wat dicht. En de stroom uitschakelen kon niet, dat bleek ook de knop van het licht. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? heeft de sleutel van de jukebox gezien? Want de kraan is kapot en dat ding zit op slot. De kastelein doet de lichtknop en zei hier nog wat lust. Ik moet het voor het donker maar zeggen, we krijgen niet minuten rust. Maar zonder licht in een café, hoe komt de mens op dat idee? Het werd mijn trammeland in het donker, je hoort aan alle kanten hey hey heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Want de plaat is kapot en dat ding zit op slot. En de mensen die daar woonden aan de zij en overkant, namen ook die kreet al over. En daar kijk je heel hard de sleutel in de scherven achter het glas als je me nou beurt. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Want de plaat is kapot en dat ding zit op Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jurors gezien? Want de plan is kapot en dat ding zit op zand. je vrolijk zijn. Dan zul jij de mensen vreugde geven, want zo is het leven van een harlekijn. Ook al doet het mij verdriet, van je houden doe ik niet. Dat moet jij toch weten, harlekino. Als je niet meer aan me denkt en geen aandacht aan me schenkt, dan vergeet je al je liefde zo. say je vrolijk zijn. Dan zal je de mensen vreugde geven, want zo is het. enige hit die het Goodrin Yankees Orkest ooit scoorde was de nummer 1 hit Let Kiss in 1965. Herb Alpert heeft wereldwijd 72 miljoen platen verkocht. Taste werd eind 1965 uitgebracht. Play is een programma boordevol afwisseling. België bereikte Early Bird van André Brasseur de eerste plaats en stond vier maanden in de hitparade. De single ging meer dan 10 miljoen keer over de toonbank. Songs afkomstig uit Engeland kregen steeds meer de boventoon in de top 40. Uit 1965 stammen de Fortunes, de Scorpions en Dave Berry, die het volgende over zichzelf zei. Ik ben een artiest die in de eerste plaats moet zien werken. Op de plaat ontbreekt het visuele element en daarom geeft geen enkele opname een compleet beeld van wat ik kan.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 Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer. Those days of soda and pretzels and beer. Roll out those lazy, hazy dust off the sun and moon and sing a song of cheer. Just fill your basket full of sandwiches and weenies. Then lock the house up. Now you're set. And on the beach you'll see the girls in their bikinis. As cute as ever, but they never get them wet. Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer. Those days of soda and pretzels and beer. Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer. You wish that summer could always be here. girl and fella about a driving or some romantic movie scene. Why, from the moment that those lovers start arriving, you'll see more kissing in the car than on the screen. Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer, those days of soda and pretzels and beer. Roll those lazy, hazy, crazy days of summer. You'll wish that summer could always be here. You'll wish that summer could always be here. You'll wish that summer could always Zijn nalatenschap bestaat uit diverse films en tv-shows, tientallen albums en honderden romantische nummers, die allemaal worden gezongen met die ene onvergetelijke stem. the men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only cause you're lonely They have blamed you For that Mona Lisa strangeness in your smile Do to smile to tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa are just a cold and lonely, lovely work of art. to tempt the lover Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart?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 Eigenlijk begon die al in 1958. De Tielman Brothers worden vaak genoemd als eerste nederpopband. In 1965 hadden we The Motions, The Golden Earrings, toen nog met een S aan het eind, en Margie Ball. In 1965, toen ze in de vijfde klas van het Bonaventura College in Leiden zat, kwam haar eerste plaatje Goodbye to Love uit.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 It could turn out right in all I hope and love that there'll be no wasted words, no wasted words. Oh Lord, let the good times come. Triple Play, toppers van toen. was a lie to me. You know I will dying if I should see it. You make a love to me, no matter who will be. Listen, baby, you gotta match your happens to me now. You said you want me free like other people, so it's no me I sure hope you won't love me Don't stand in place while I lost her I ask you I ask you now Please go Before tears come from my eyes You throw My love away I wonder why Now I am thinking What's the reason could be said you got none love What's the lie to me. You know I'd be dying if I should see it. You make a lot to me. love. Say goodbye to love. Eurovisie Festival 1965 was het tiende. De winnares werd Frans Gal. Onze eigen Conny van den Bos bleef steken op een elfde plaats. que chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Quel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. parfois je Je me dis à quoi bon Chanter soupire ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de sang. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de sang. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de sang. Tot volgende week. Dag. Liedjes dit gedoe, ik wil gelukkig zijn. Wat je mee hebt beloofd, leek zo romantisch. Maar al bleek dat sprookje een valse schijn. En toen jij op die avond in in verdriet en ontknoping, dat is genoeg.